Kees Groot met het NOS-journaal. De komende twee maanden de woonwijken in Den Haag. Den Haag had al aangekondigd een demonstratieverbod in te stellen... maar het was nog niet precies duidelijk voor welke gebieden dat zou gelden. Demonstraties mogen wel worden gehouden op plekken... die daar volgens burgemeester Van Aartsen voor geschikt zijn. Aanleiding voor het verbod zijn de uit de hand gelopen demonstraties in de Schilderswijk. Daarbij werden antisemitische leuzen geroepen en stenen gegooid. Dat leidde tot veel onrust in de wijk. Israël heeft de poorten van de hel geopend met de beschieting van het huis van de militaire leider van Hamas, Mohammed Dijf. Dat staat in een verklaring van de beweging. Bij het bombardement kwamen de vrouw van Dijf en een zoon van zeven maanden om het leven. Volgens Hamas is de militaire leider zelf nog springlevend. Ook zegt de organisatie dat er voor het eerst raketten zijn afgevuurd op een Israëlisch gasveld in de Middellandse Zee. Volgens Israël hebben de raketten hun doel gemist. Staatssecretaris Van Rijn wil de eenzaamheid in de samenleving terugdringen. Samen met het Leger des Heils, de MO-groep en het Nationaal Ouderenfonds lanceert hij een actieplan. Van Rijn stelt daarvoor 9 ton beschikbaar. Zo'n 8% van de mensen in Nederland voelt zich voortdurend erg eenzaam. De 461.000 euro die is betaald om een hek rond het Griekse vakantiehuis van koning Willem-Alexander te plaatsen was noodzakelijk. Volgens minister Opstelten is het hek heel belangrijk voor de veiligheid. Het hek werd geplaatst op de grond van de buurvrouw die daarvoor dus bijna een half miljoen euro krijgt. Waarom het hek niet op de grond van Willem-Alexander is geplaatst is niet duidelijk. Het weer, afwisselend stapelwolken en zonnige perioden, verspreidt ook buien, soms met onweer.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 tussen knopen Diemen en Muiderslot 4 kilometer. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Dorp 2. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht-Oost 2 kilometer. Op de N15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam bij Spijkenisse 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.